Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Wel verdiend met het piramidespel van René van den Berg. Mogen hun winst houden. Heeft de geraad bepaald. Van den Berg werd in 2005 tot vijf jaar cel veroordeeld voor onder meer oplichting en valsheid in geschriften. Hij beloofde investeerders een hoog rendement, betaalde hij met inleg van anderen. Zo verdienden enkele tientallen beleggers veel geld ten koste van zo'n 1400 andere investeerders. Nadat de fraude aan het licht was gekomen, betaalden sommige grootverdieners een gedeelte van hun winst vrijwillig terug. Via een proefproces probeerde de curator geld bij de andere grootverdieners terug te halen. Een hoge raad stelt nu dat de beleggers niet wisten dat er sprake was van fraude. En daarom hoeven ze hun winst niet terug te betalen. De Rijksuniversiteit in Groningen moet 4 miljoen euro uitgeven om de klimaatbeheersing in het verblijf voor proefdieren weer in orde te krijgen dit moment kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid niet goed worden geregeld, waardoor sommige experimenten met dieren niet op een juiste manier kunnen worden uitgevoerd. Wie er verantwoordelijk is voor de problemen met het klimaat is niet duidelijk. De Amerikaanse witgoedbedrijf Whirlpool gaat ingrijpend reorganiseren. In de Verenigde Staten en Europa verdwijnen meer dan 5000 banen, 10% van het totaal aantal banen. Door een verslechterde economie verkoopt het bedrijf minder huishoudelijke apparatuur. Whirlpool hoopt door de reorganisatie jaarlijks ruim 280 miljoen euro te besparen. Op Utrecht Centraal wordt vandaag het grote blauwe bord met vertrektijden verwijderd. Na de avondspits wordt het 7 bij 6 meter grote bord strookje voor strookje afgebroken en naar het Spoorwegmuseum gebracht. Het 3000 kilo wegende bord heeft 23 jaar dienst gedaan op Utrecht Centraal en wordt vervangen voor beeldschermen. Rond deze tijd is op het station een ceremonieel afscheid begonnen voor het grote blauwe bord. Daarin draagt onder meer de stadsdichter van Utrecht een ode aan het bord voor. Het weer vooral in het westen en noordwesten bewolkt. In het noorden is het een graad of 14, zuiden een graad of 17. Morgen veel sluierbewolking, ook af en toe zon. Het is dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A1, daar wordt gecontroleerd tussen Muiden en het knooppunt Hoevelaken. En langs de A30, daar staan ze tussen Barneveld en Ede.